Raymond Seré met het NOS Journaal. De EU-ministers van Financiën hebben nog geen knopen doorgehakt over extra steun aan Griekenland. Minister De Jager wil de Grieken nogmaals steunen, maar dan moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen vrijwillig meebetalen. Onder meer Duitsland, Oostenrijk en Finland zitten op de lijn van Nederland, maar andere Europese landen weten het nog niet. De Europese Commissie heeft 210 miljoen euro uitgetrokken om groentetelers te compenseren voor de schade die ze hebben geleden door de EHEC-bacterie. Dat is 60 miljoen meer dan wat er aanvankelijk was gereserveerd. Voor de groentetelers betekent het dat ze bijna de helft van de schade vergoed krijgen. In New York zijn 26 mensen gearresteerd op verdenking van het handelen in kinderporno. De verdachten zouden tienduizenden beelden hebben verspreid via internet. De verdachten hebben de beelden verhandeld op een manier alsof het voetbalplaatjes waren, zei de officier van justitie. Alle foto's en video's waren zorgvuldig gesorteerd en opgeslagen op een online netwerk. De president van Peru heeft excuses aangeboden voor de willekeurige arrestatie en deportatie van duizenden Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de Japanse aanval op Pearl Harbor in december 1941 werden Japanse immigranten massaal gedeporteerd naar kampen in de Verenigde Staten. President Garcia vroeg namens Peru om vergeving voor deze ernstige aanslag op de mensenrechten. Deskundigen houden er rekening mee dat de vulkaan in Chili nog maanden voor problemen gaat zorgen. De vulkaan spuwt kleine asdeeltjes uit die snel verspreid worden over een groot gebied. Het vliegverkeer in Zuid-Amerika en Australië heeft veel last van de aswolk. Alleen al in Australië zijn honderden vluchten geannuleerd. Kim Kleisteres moet Wimbledon mogelijk laten schieten. De Belgische tennister liep tijdens het grastoernooi van Rosmalen opnieuw een enkelblessure op. Begin april ging ze ook al door haar enkel. En dan het weer. Vanochtend vrij zonnig met alleen wat sluierbewolking. Vanmiddag veel stapelwolken met een paar buien. Het wordt ongeveer 20 graden langs de kust en 25 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Het is Jolande van den Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Apeldoorn Amsterdam voor knooppunt Hoevelaken 3. A4 Den Haag Amsterdam bij Hoogmade 6 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam voor knooppunt Koenplein 2.